Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-cel. Moet rekening worden gehouden met hoogwater. Dat zegt de Stormvloedwaarschuwingsdienst. Die heeft een officiële waarschuwing uitgegeven. Volgens de dienst worden de waterkeringen gesloten, maar is er geen reden tot zorg. Bij Den Helder wordt vanavond een waterstand verwacht van 2,2 meter boven NAP. De Russische premier Poetin is formeel presidentskandidaat. Zijn partij Verenigd Rusland heeft hem vandaag als kandidaat naar voren geschoven. Poetin kon volgens de wet niet voor een derde keer achtereen gekozen worden. Daarom was hij de afgelopen tijd premier. Het ziet uit dat hij in maart opnieuw wordt gekozen tot president. De huidige president, Medvedev, wordt dan op zijn beurt weer premier. Bij een gasexplosie in een flat in Utrecht is iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer kwam de flat uit met zware brandwonden en is door buren onder de koude douche gezet. Door de kracht van de explosie zou een stuk van de gevel zijn ingestort. Na de ontploffing in Utrecht werd gas geroken, daarom zijn zes huizen ontruimd. De Congolese oppositie trekt zich niets aan van een verbod om campagnebijeenkomsten te houden. De politie stelt het verbod in na de rellen van gisteren in de hoofdstad Kinshasa, waarbij vier doden vielen. De autoriteiten zijn bang voor nieuwe onrust als de campagne voor de presidentsverkiezingen vanmorgen doorgaat. De leider van de oppositie zegt dat hij zijn aanhangers vanmiddag gewoon toespreekt in het stadion van Kinshasa. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Kazachstan heeft Stefan Groothuis op de 1000 meter goud gewonnen. Hij bleef Kjeld Nijhuis in een rechtstreeks duel net voor. Vorige week zondag won Groothuis ook al de 1000 meter. Ook toen werd Nijhuis tweede. Het weer. Veel wind. In het noordelijke en noordwestelijke kustgebied is het zelfs even stormachtig. Op steeds meer plaatsen regent het. Aan het eind van de middag wordt het droog en de middagtemperatuur ligt rond de 12 graden. Dit was het Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.